Visser met het NOS Journaal. In Syrië van de Verenigde Naties hulpgoederen uitgedeeld... in een belegerde buitenwijk van de hoofdstad Damascus. Convoy kon het gebied bereiken dankzij het staakt het vuren... dat zaterdag is ingegaan. Twintig vrachtwagens met hulpgoederen zijn de buitenwijk binnengereden. De wijk is in handen van de rebellen. De VN hoopt dat in de komende vijf dagen in totaal... 150.000 mensen kunnen worden voorzien van voedsel, drinkwater en medicijnen. De staakt het vuur in Syrië wordt volgens de secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon grotendeels nageleefd. Een rechter in New York heeft een verzoek om een iPhone van een drugsdealer te ontgrendelen afgewezen. De opsporingsinstanties hadden de rechter gevraagd om fabrikant Apple hiertoe te dwingen. De rechter noemde het verzoek onpraktisch en overdreven. De uitspraak in New York kan worden gezien als een steun in de rug voor Apple. In een grotere zaak weigert het om de mobiele telefoon van de terrorist Syed Farouk te kraken. Hij pleegde in december een aanslag in San Bernardino waarbij 14 mensen omkwamen. Apple is bang dat het kraken van de iPhone een precedent schept. In Amerika is een zelfrijdende testauto van Google op een bus gebotst. Het ongeluk gebeurde twee weken geleden, maar het is nu pas bekendgemaakt. Niemand raakte gewond. Google werkt al jaren aan een zelfrijdende auto. Er zijn al vaker ongelukken gebeurd, maar het is voor het eerst dat een wagen van Google zelf een botsing heeft veroorzaakt. De Amerikaanse acteur George Kennedy is overleden. Hij is vooral bekend van de Naked Gun films. Kennedy was al een tijdje ziek. In 1968 kreeg hij een Oscar voor de beste mannelijke bijrol... voor zijn rol in de film Cool Hand Luke. George Kennedy was 91 jaar. Het weer, vannacht tussen de 3 en 5 graden. Overdag aan het eind van de ochtend vanuit het westen regen. In het oosten kan er sneeuw vallen en wordt het niet warmer dan een graad of 2.